Drie uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Op het Haga Lyceum in Amsterdam zijn vertrouwelijke gesprekken van de onderwijsinspectie afgeluisterd, schrijft NRC Handelsblad. Inspecteurs kregen een werkkamer toegewezen en in het plafond zat geregeld opnameapparatuur verstopt, blijkt uit onderzoek van de krant. De schooldirecteur zou zo in de gaten willen houden wat medewerkers over hem zeiden tegen de inspectie. Tegenover de krant ontkent de directeur dat hij de gesprekken heeft afgeluisterd. De inspectie beraadt zich nog op stappen. In IJmuiden is een handhaver van de gemeente mishandeld toen hij jongeren op de pier aansprak. Die wilden daarvan afspringen, terwijl dat verboden is. Omdat een van hen zich niet kon identificeren, wilde de BOA hem aanhouden. Daarop werd de ambtenaar mishandeld. De politie heeft twee aanhoudingen verricht. Er wordt nog gezocht naar een derde verdachte. De voorzitter van de veiligheidsregio reageert in Met het oog op morgen geschrokken op de mishandeling. Bij gebrek aan een betere uitrusting zouden BOA's volgens haar een bodycam of een noodknop moeten krijgen. De VS trekt zich terug uit het Open Skies-verdrag, heeft president Trump aangekondigd. In het verdrag is geregeld dat de 35 deelnemende landen in overleg met verkenningsvliegtuigen door elkaars luchtruim mogen vliegen. Zo kunnen ze onder meer afspraken over wapens worden gecontroleerd. Maar volgens de Amerikanen heeft Rusland meermaals de VS toegang tot bepaalde gebieden geweigerd. Rusland ontkent dat. De stad Seoul overweegt de winkels van Chanel tijdelijk te sluiten. Veel Zuid-Koreanen willen nog snel een jas of tas scoren... omdat het luxemerk heeft aangekondigd dat de prijzen flink omhoog gaan. Afgelopen week stonden er daarom lange rijen.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 give me something to dance too. This is a journey into sound. show. en zomerhits. Şaşkan baryanla bakle kan naar beneden. your, put your hands up. yeah, yeah, Johnny, Johnny, Johnny, Johnny, Johnny, Johnny. La gente está muy loca. Wat está muy loca.